uur. Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. Want volgens de Raad is het beter als kinderen in hun eigen cultuur opgroeien. En de vraag naar adoptiekinderen creëert aanbod in de kindertehuizen, zegt de Raad. Nederland zou er beter aan doen om de jeugdbescherming in die landen te helpen ontwikkelen, adviseert de Raad. KLM-personeel gaat morgen opnieuw actie voeren. Voorafgaand aan iedere vertrekkende KLM-vlucht op Schiphol... houden de KLM'ers een werkonderbreking van een half uur. Personeel protesteert tegen een bezuinigingsmaatregel... waardoor op intercontinentale vluchten met één personeelslid minder wordt gevlogen. Zondag waren er ook acties die leidden tot weinig overlast. De imam die afgelopen weekend door België is uitgewezen naar Nederland... omdat hij haat zou prediken... is volgens het AD al zeker een jaar actief in Venendaal. De politie heeft niet ingegrepen, maar hij wordt wel in de gaten gehouden... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De burgemeester van Venendaal zegt dat de berichtgeving in de krant niet klopt. Een groot aantal basisscholen weigert om een hogerschooladvies te geven... als een leerling bij de eindtoets in groep 8 erg goed heeft gepresteerd. Vorig jaar kregen ruim 12.000 kinderen na de eindtoets alsnog een hoger advies... terwijl er in totaal zo'n 62.000 voor in aanmerking hadden moeten komen, zegt het ministerie. Scholen die negatief zijn opgevallen kunnen rekenen op bezoek van de inspectie. Vlucht MH370 van Malaysia Airlines is twee jaar geleden neergestort... omdat zeer waarschijnlijk de brandstof op was. Dat blijkt uit onderzoek van de Australische autoriteiten. Het toestel is nog altijd niet gevonden... maar er zijn wel delen van onder meer de vleugels aangespoeld. Uit onderzoek is gebleken dat de kleppen die bij een landing worden gebruikt... niet waren uitgeschoven. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Sommige met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt maximaal 11 graden. Het waait flink, vooral aan zee.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 Het is trouwens wat drukker dan eh, gebruikelijk. Op eh, de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knopendel en Everdingen 10. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je toch nog zo'n 20 minuten extra. Drie kwartier vertraging op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Dat komt onder andere ook door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. A6 Lelystad Amsterdam voor het knooppunt de Een half uur vertraging en staat 8 kilometer. Dat is natuurlijk vanwege de werkzaamheden. Op eh, de A9 Alkmaar-Amstelveen, daar staat tussen eh, Alkmaar en Velzen 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht, nu een kwartier extra. En op de A20, eh, hoek van Holland-Gouda, tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer en 20 minuten vertraging.